Eck met het NOS-journaal. Action roept bepaalde speelgoedfiguren terug... omdat er in de zandvulling sporen van asbest zijn gevonden. Dat meldt het bedrijf in een waarschuwing op de website. Het gaat om de Stretch Squad speelgoedfiguren. Op het moment dat die beschadigd raken en de vulling naar buiten komt... kan dat een gezondheidsrisico vormen, zegt de winkelketen. De artikelen werden sinds april 2024 verkocht. Klanten krijgen hun geld terug. Eerder deze week werd bekend dat de NVWA onderzoek doet naar asbest in speelzand... na berichtgeving door het AD. In Parijs is een man door de politie doodgeschoten nadat hij, een agent, nadat hij een agent met een mes had bedreigd. Dat gebeurde bij de Arc de Triomphe. De man raakte zwaar gewond, maar overleed later in het ziekenhuis. Het gebeurde iets na zes uur vanavond toen de vlam bij het graf van de onbekende soldaat werd aangestoken. De man probeerde een agent aan te vallen die de ceremonie beveiligde. Daarop trok een collega zijn wapen en schoot meermaals op hem. Wat het motief van de man was, is niet bekend. Ten zuiden van Utrecht zijn vanavond 800 passagiers uit een trein geëvacueerd. De trein is waarschijnlijk tegen een loshangend deel van een bovenleiding gereden. Die was door onbekende oorzaak gebroken. Er is wat schade aan de trein, maar niemand raakte gewond. De passagiers konden overstappen in een andere trein. Door de gebroken bovenleiding rijden er voorlopig geen treinen van Utrecht Centraal richting Houten en Driebergen. In de Eredivisie heeft PSV verloren van Volendam. De koploper verloor met 2-1. Het is de tweede nederlaag van het seizoen voor de Eindhovenaren. Het vorige verlies van PSV was op 30 augustus in eigen huis tegen Telstar. Het weer.